Uur. Zit van der Linde met het NOS-journaal. De Wit-Russische atlete Kristina Timanovskaya zou onderweg zijn naar Polen. De afgelopen dagen verbleef ze in de Poolse ambassade in Tokio... na een hoogopgelopen conflict met het Wit-Russisch Olympisch Comité. Dat wilde haar naar huis sturen, volgens de atlete omdat ze kritiek had geuit op haar coaches. Timanovskaya vreesde represailles in Wit-Rusland. Het land snoert critici hardhandig de mond. Polen heeft haar een humanitair visum aangeboden. Timanovskaya is nu op het vliegveld van Tokio... en stapt waarschijnlijk zometeen in een vliegtuig naar Warschau. Sharon van Rouwendaal heeft op de Olympische Spelen in Tokio het zilver op de 10 kilometer open water veroverd. Het goud ging naar de Braziliaanse Ana Marcela Cunha. Het brons was weggelegd voor de Australische Carina Lee. Vijf jaar geleden werd van Rouwendaal nog Olympisch kampioen op dezelfde afstand in Rio de Janeiro. De Amerikaanse president Biden roept de gouverneur van New York op om af te treden. Andrew Cuomo wordt beschuldigd van seksueel wangebruik. Uit onderzoek van justitie blijkt dat de democraat vrouwen die hij in dienst had... ongewenst heeft betast, geknuffeld en beledigd. Het parlement van de staat New York onderzoekt of hij kan worden afgezet. Zijn eigen partijleden willen inmiddels ook dat hij vertrekt. In Rotterdam is gisteravond een stille tocht gehouden voor de 15-jarige Joshua... die afgelopen donderdag werd doodgestoken in een park. Enkele honderden mensen liepen mee in de tocht door de wijk Beverwaard. Sommigen hadden witte en blauwe ballonnen bij zich. Aan het eind werden er bloemen gelegd op de plek waar de jongen overleed. Volgens de politie hadden Joshua en de eveneens 15-jarige verdachte waarschijnlijk ruzie met elkaar. Ze hadden in het park afgesproken en messen meegebracht.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 life two hearts in perfect harmony. And zo But it's better when you fall in love and causes a fuss. The baddest in town, she's flawless like some uncut ice. Well, I hope she's going home with me tonight. Oh, and all she wants is to dance.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 in a high, but I felt so low. me like I did not know. I've been in a high, but I felt so low. Ain't it funny? Never going back to the way I was. I wanna be trapped in the space of us.